Brandweer zegt dat er nu 20 mensen gewond eh, onder dat puin vandaan zijn gehaald. En gaat ervan uit dat dat dan de mensen zijn die op die eh, stellages aan het werken zouden zijn geweest. er liggen nog mensen onder het puin, maar daar is wel contact mee, zegt de brandweer. Hoe het is gebeurd is nog onduidelijk. Volgens de Vlaamse omroep VRT is de bovenverdieping deels ingestort. Volgens premier Rutte baalt de koning er enorm van dat hij gisteren geen afstand kon houden. Hij bezocht een oranje straat in Den Haag en schudde handjes en stond dicht op de mensen. In de straat zelf vinden ze de ophef overdreven, zeggen bewoners tegen Hart van Nederland. Hij deed zijn best eh, en natuurlijk als de koning langskomt, we weet je, ze willen allemaal op de foto met hem. Nou, wat moet die man doen dan? In één keer het dak opspringen, dat kent toch niet? Het was ook niet tegen te houden, want iedereen was zo enthousiast. En enthousiasme ga je zoiets vergeten. Maar ministers, ook Rutte, vinden het geen goed voorbeeld... en vinden dat de koning zich aan regels moet houden. Burgemeester Van Zanen zegt dat ze probeerde een afstand te houden... maar het was er gewoon te druk. De verkiezingen drie maanden geleden zijn ondanks alle coronamaatregelen goed verlopen. Die conclusie trekt demissionair minister Ollongren na allerlei evaluaties en onderzoeken. Er zijn nog wel wat verbeterpuntjes. Zo kunnen de stemformulieren wel een stukje kleiner... en moeten gemeenten meer tijd krijgen voor de voorbereidingen. Bijna 30 graden, een zonnetje en dan een berg dampend afval naast je keukenraam. Dat is hoe het uitzicht van deze Amsterdammers eruit ziet en vooral ruikt. The smell, it's just horrible. We can smell the pile of garbage through the windows. I actually know when the trash is here because we hear seagulls eating trash on the top of the cars, but they also have rats. Gooi nu alles bij het glas en bij het papier en overal waar het dus eigenlijk niet in hoort, maar alleen maar om het weg te werken. Vuilnismannen kunnen elke dag wel door de straat rijden... omdat er zoveel afval is dat de containers uitpuilen en de zakken ernaast liggen. Volgens hen gooien bedrijven hun afvallen neer en is er om de hoek nog genoeg plek in de vuilcontainers. De gemeente gaat daar naar kijken. Het weer, pittige buien over. Vanuit het zuiden met bliksem, veel regen, hagel en zware windstoten. Morgen is het dan weer droog en af en toe zonnig. En het wordt ook wat koeler dan dit weekend. Rond 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland staat bij elkaar 45 kilometer file. De meeste files leveren rond de 5 à 10 minuten vertraging op. Rond de 10 minuten ook extra voor de A4 Amsterdam-Den Haag... tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade. Op de A6 Muiden-Lelystad tussen knopend Almere en Lelystad 5 kilometer... met een kwartier vertraging.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 Volgens de brandweer zijn acht mensen gewond geraakt van wie er vier slecht aan toe zijn. Vanwege zware onweersbuien heeft het KNMI voor de provincies Noord- en Zuid-Holland code oranje afgegeven. In de rest van het land geldt code geel. Er trekken vanuit het zuiden onweersbuien over het land... die gepaard kunnen gaan met zware windstoten en hagel. Ook kan er in korte tijd veel regen vallen. Op het EK voetbal heeft Zweden gewonnen van Slowakije. Het werd 1-0 door een strafschop van Forsberg.